Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk waardoor acht passagiers aan boord van een Transavia-vlucht vanmorgen ziek werden onderweg van Schiphol naar Antalya in Turkije. Verschillende mensen vielen flauw. De piloot landde uit voorzorg in Wenen. Twee passagiers die naar het ziekenhuis waren gebracht zijn daar inmiddels weer uit. De anderen zijn in een vervangend toestel doorgevlogen. Op internet is een filmpje opgedoken waarin vermoedelijk de dader van de aanslag gisteravond in Parijs trouw zweert aan IS. IS had de verantwoordelijkheid voor de aanslag al opgeëist. De dader stak in op voorbijgangers. Eén man is aan zijn verwondingen overleden, vier anderen raakten gewond. De dader van twintig werd doodgeschoten. In de omgeving van industrieterrein Gemmelot in Geleen is een wit poeder neergekomen na een storing in een van de fabrieken van Sabic. Volgens Gemmelot is het polyetheenpoeder en niet schadelijk voor de gezondheid. Toch is het advies alles wat met de stof in aanraking is gekomen goed schoon te maken. De fabriek is voorlopig stilgelegd. In het noorden en oosten hebben felle onweersbuien geleid tot overlast, vooral in Drenthe. In Assen en Rolde liepen straten onder. In Assen bezweek ook het dak van een autobedrijf onder de grote hoeveelheid water. De meldkamer in Drenthe had de handen vol aan de meldingen van wateroverlast. Roda JC is gedegradeerd uit de eredivisie. Roda verloor de tweede wedstrijd van de play-offs van Almere City thuis met 2-1 na een 0-0 gelijkspel in de eerste wedstrijd. Of Almere of de Graafschap kan nu promoveren naar de eredivisie. Sparta speelt op 17 en 20 mei tegen Emmen voor een plaats in de eredivisie. Het wist degradatie te voorkomen door een gelijkspel tegen FC Dordrecht na een gewonnen eerste wedstrijd. Het weer, Eerst een aantal buien dus nog met kans op onweer. In de loop van de nacht op de meeste plaatsen droog en 13 graden.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 I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone. Cause your voice always helps me to not feel so alone, but I feel like an idiot. Working my day around a call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? I miss you so have a little party every Halloween with candy by the pile. But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting.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 Verschillende mensen vielen flauw. De piloot landde uit voorzorg in Wenen. Twee passagiers die naar het ziekenhuis waren gebracht zijn daar inmiddels weer uit. De anderen zijn in een vervangend toestel doorgevlogen. Op internet is een filmpje opgedoken waarin vermoedelijk de dader van de aanslag gisteravond in Parijs trouw zweert aan IS. IS had de verantwoordelijkheid voor de aanslag al opgeëist. De dader stak in op voorbijgangers, Eén man is aan zijn verwondingen overleden, vier anderen raakten gewond. De dader van twintig werd doodgeschoten. In de omgeving van industrieterrein Gemmelot in Geleen is een wit poeder neergekomen na een storing in een van de fabrieken van Sabic. Volgens Gemmelot is het polyetheenpoeder en niet schadelijk voor de gezondheid. Toch is het advies alles wat met de stof in aanraking is gekomen goed schoon te maken. De fabriek is voorlopig stilgelegd. In het noorden en oosten hebben felle onweersbuien geleid tot overlast, vooral in Drenthe. In Assen en Rolde liepen straten onder. In Assen bezweek ook het dak van een autobedrijf onder de grote hoeveelheid water. De meldkamer in Drenthe had de handen vol aan de meldingen van wateroverlast. Roda JC is gedegradeerd uit de eredivisie. Roda verloor de tweede wedstrijd van de play-offs van Almere City thuis met 2-1 na een 0-0 gelijkspel in de eerste wedstrijd. Of Almere of de Graafschap kan nu promoveren naar de eredivisie. Sparta speelt op 17 en 20 mei tegen Emmen voor een plaats in de eredivisie. Het wist degradatie te voorkomen door een gelijkspel tegen FC Dordrecht na een gewonnen eerste wedstrijd. Het weer, Eerst een aantal buien dus nog met kans op onweer. In de loop van de nacht op de meeste plaatsen droog en 13 graden.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 I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone. Cause your voice always helps me to not feel so alone, but I feel like an idiot. Working my day around the call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? so barbecue and burgers and ribs. Used to have a little party every Halloween with candy by the pile, but now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? seems one thing has been true all along. You don't really know what you got till it's gone.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 Het is nog niet duidelijk waardoor acht passagiers aan boord van een Transavia-vlucht vanmorgen ziek werden onderweg van Schiphol naar Antalya in Turkije. Verschillende mensen vielen flauw. De piloot landde uit voorzorg in Wenen. Twee passagiers die naar het ziekenhuis waren gebracht zijn daar inmiddels weer uit. De anderen zijn in een vervangend toestel doorgevlogen. Op internet is een filmpje opgedoken waarin vermoedelijk de dader van de aanslag gisteravond in Parijs trouw zweert aan IS. IS had de verantwoordelijkheid voor de aanslag al opgeëist. De dader stak in op voorbijgangers. Eén man is aan zijn verwondingen overleden, vier anderen raakten gewond. De dader van twintig werd doodgeschoten. In de omgeving van industrieterrein Gemmelot in Geleen is een wit poeder neergekomen na een storing in een van de fabrieken van Sabic. Volgens Gemmelot is het polyetheenpoeder en niet schadelijk voor de gezondheid. Toch is het advies alles wat met de stof in aanraking is gekomen goed schoon te maken. De fabriek is voorlopig stilgelegd. In het noorden en oosten hebben felle onweersbuien geleid tot overlast, vooral in Drenthe. In Assen en Rolde liepen straten onder. In Assen bezweek ook het dak van een autobedrijf onder de grote hoeveelheid water. De meldkamer in Drenthe had de handen vol aan de meldingen van wateroverlast. Roda JC is gedegradeerd uit de eredivisie. Roda verloor de tweede wedstrijd van de play-offs van Almere City thuis met 2-1 na een 0-0 gelijkspel in de eerste wedstrijd. Of Almere of de Graafschap kan nu promoveren naar de eredivisie. Sparta speelt op 17 en 20 mei tegen Emmen voor een plaats in de eredivisie. Het wist degradatie te voorkomen door een gelijkspel tegen FC Dordrecht na een gewonnen eerste wedstrijd. Het weer, Eerst een aantal buien dus nog met kans op onweer. In de loop van de nacht op de meeste plaatsen droog en 13 graden.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 I don't understand why you have to always be gone. I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone, cause your voice always helps me to not feel so alone. But I feel like an idiot Working my day around the call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? I miss you so. barbecue of burgers and ribs. Used to have a little party every Halloween with candy by the pile, but now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you, I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? seems one thing has been true all along. You don't really know what you got till it's gone.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 Freddy van met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk waardoor acht passagiers aan boord van een Transavia-vlucht vanmorgen ziek werden onderweg van Schiphol naar Antalya in Turkije. Verschillende mensen vielen flauw. De piloot landde uit voorzorg in Wenen. Twee passagiers die naar het ziekenhuis waren gebracht zijn daar inmiddels weer uit. De anderen zijn in een vervangend toestel doorgevlogen. Op internet is een filmpje opgedoken waarin vermoedelijk de dader van de aanslag gisteravond in Parijs trouw zweert aan IS. IS had de verantwoordelijkheid voor de aanslag al opgeëist. De dader stak in op voorbijgangers. Eén man is aan zijn verwondingen overleden, vier anderen raakten gewond. De dader van twintig werd doodgeschoten. In de omgeving van industrieterrein Gemmelot in Geleen is een wit poeder neergekomen na een storing in een van de fabrieken van Sabic. Volgens Gemmelot is het polyetheenpoeder en niet schadelijk voor de gezondheid. Toch is het advies alles wat met de stof in aanraking is gekomen goed schoon te maken. De fabriek is voorlopig stilgelegd. In het noorden en oosten hebben felle onweersbuien geleid tot overlast, vooral in Drenthe. In Assen en Rolde liepen straten onder. In Assen bezweek ook het dak van een autobedrijf onder de grote hoeveelheid water. De meldkamer in Drenthe had de handen vol aan de meldingen van wateroverlast. Roda JC is gedegradeerd uit de eredivisie. Roda verloor de tweede wedstrijd van de play-offs van Almere City thuis met 2-1 na een 0-0 gelijkspel in de eerste wedstrijd. Of Almere of de Graafschap kan nu promoveren naar de eredivisie. Sparta speelt op 17 en 20 mei tegen Emmen voor een plaats in de eredivisie. Het wist degradatie te voorkomen door een gelijkspel tegen FC Dordrecht na een gewonnen eerste wedstrijd. Het weer... Eerst een aantal buien dus nog met kans op onweer. In de loop van de nacht op de meeste plaatsen droog en 13 graden.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 I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone. Cause your voice always helps me to not feel so alone, but I feel like an idiot. Working my day around a call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? I miss you so. Used to barbecue with burgers and ribs. Used to have a little party every Halloween with candy by the pile. But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing Where'd You Go? I've had it with you and your career. When you come back, I won't be here and you can sing it.